We zitten in live in de studio met DJ Osama Beladen. Heb je wat te zeggen, Beladen? Ik wil alle Turkels in Japan! tego awanturku z ciąpą hallo, dit is Radio Marokko. Salut tot morgen.